Zij voelde zich niet oké bij de polarisatie in het kabinet... na de discussie over de rellen in Amsterdam. En nu volgen er dus twee Kamerleden van dezelfde partij. Je hoort er eentje, Femke Zeedijk. Ik mis de zelfreflectie van de minister-president en van het kabinet hierover. Het is in strijd met de voor mij belangrijke waarde... dat we die diversiteit juist moeten vieren. Voor mij heeft discriminatie hiermee een gezicht gekregen. Ik trek hier mijn grens. Ik wil hier niet meer aan bijdragen. Dit is niet wie ik ben. Op de vrijgekomen zetels gaan twee andere NSC'ers zitten. Een van hen is de pas opgestapte staatssecretaris Volkert Itzinga. Het lijkt erop dat Oekraïne voor het eerst Amerikaanse lange afstandsraketten heeft gebruikt bij een aanval in Rusland. Het doelwit was een Russische wapenopslag die ruim 100 kilometer over de grens ligt. Volgens Oekraïne was de aanval een succes. Rusland zegt dat bijna alle raketten zijn onderschept en er alleen een klein brandje is geweest. Het nieuws komt op de duizendste dag van de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse Katja belandde door de oorlog in Zwolle. Daar zet ze zich nu al 2,5 jaar in voor haar thuisland. Raise money for drones, for my friends in the frontline. And also I help for eh, hospital in the front Ze zamelt dus geld in voor drones zijn en ziekenhuizen. En ze hoopt dat de oorlog snel voorbij is, zodat ze weer naar huis kan. En Pinkpop heeft de headliners voor volgend jaar bekendgemaakt. Deze artiesten mogen in juni de boel afsluiten in Landgraaf. Justin Timberlake, Muse en Olivia Rodrigo zijn dus de grote namen op Pinkpop. Maar ook Cypress Hill, Cloud en Purple Disco Machine treden op. Tickets voor Pinkpop gaan vrijdag in de voorverkoop. Het weer, er trekt buien, trekken buien over. Het is nog steeds koud in het noorden, een graad of 2. Redelijk te doen in het zuiden bij een graad of 12. Morgen ook wisselvallig met wat winterse buien. Maar de zon is er ook af en toe bij, bij maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits eh, in volle gang. Het is zoals gebruikelijk op dinsdagavond druk, maar niet zo heel veel bijzonderheden. Dat betekent hooguit eh, files met zo'n 10 minuten op onthoud. Ik lees een paar uitzonderingen. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 zet 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 Keep on track. check it. goodbye to desire when we are together. the and if you tell me, I'll let my chat. Better on your pump, I'll let my chat. Yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better on your pump on me, I'll let my chat. Yo. And if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. I'll give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. treat me good. All in my give it up, give it up. All in my loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my loving in the way that I should. Cause man, you know, people get wookie. No, give not take it, take it. How when him come, him get it.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 De twee storen zich al maanden aan hoe het eraan toe gaat in de politiek. Oud-staatssecretaris Itzinga komt nu weer terug in de Tweede Kamer voor NSC. Opsporing Verzocht gaat vanavond opnieuw beelden laten zien van verdachten van geweld rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Het gaat om geblurde beelden van vijf mensen. De kaasproductielocatie van Friesland Campina in Born in Limburg gaat sluiten. En dat gaat 99 werknemers hun baan kosten. Bij een afdeling in Leeuwarden verdwijnen ook nog eens tientallen banen. Het weer, vanavond en vannacht winterse buien met kans op hagel of natte sneeuw.